Dat heeft president Obama gezegd. Het was bekend dat Al-Qaeda in Jemen een aanslag in de VS wilde plegen. En ook Abdul Muttalab was in beeld bij de overheid. Maar door onvoldoende samenwerking en slechte analyse is er geen volledig beeld ontstaan, verklaarde Obama. De Friese Milieufederatie maakt zich zorgen over de extra zoutwinning uit de Friese bodem. Minister Van der Hoeven gaf daar gisteren toestemming voor vanwege het dreigende gebrek aan strooizout. Volgens de Milieuvereniging is de zoutwinning schadelijk voor het milieu en de waterhuishouding. Maar volgens minister Van der Hoeven vallen die gevolgen mee. De futuristische boot van de actiegroep Sea Shepherd is bij de Zuidpool gezonken. Het is niet gelukt om hem op sleeptouw te nemen. De boot van de milieuactivisten raakte woensdag zwaar beschadigd door een aanvaring met een Japanse walvisvaarder. Nieuw-Zeeland en Australië, die de territoriale wateren in het gebied delen, gaan samen onderzoek doen naar de aanvaring. De Nederlandse autobouwer Spijker heeft een nieuw bot uitgebracht op het Zweedse saap. Hoe hoog dat bot is, wil topman Muller niet zeggen. Een eerder bod werd door een Saab-eigenaar General Motors afgewezen. Spijker stuurde het nieuwe bod via e-mail naar de VS. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. Topman Muller hoopt volgende week uitsluitsel te krijgen. In het spand in Bussum is actrice Linda van Dijk benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door minister Plasterk. Linda van Dijk stond 50 jaar geleden voor het eerst op het toneel. Dat was met haar stiefvader Co van Dijk. Het weer, af en toe zon, maar er kan ook sneeuw vallen.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 Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. Gonna just set it off, think it off. step into the party, the head on to the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in there looking to fight. to mess things up. Cause we all came here to party tonight. It's we started. Now everybody's out on the floor. of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. Slow jams you want them back to mine for sure. I doubt, I pretty, a pretty man life. Riding a crusade, I just around the side. And when, and when we in the fade, the world it will end. And then the pain. upside. tomorrow.